Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je gaat vaker aansluiten in de file de komende jaren. Er is veel onderhoud nodig aan bruggen en viaducten. Bijna 550 stuks moeten op de schop of helemaal vervangen worden. En dat gaat zorgen voor overlast, zegt de missionair verkeersminister van Nieuwenhuizen. We proberen altijd zo goed mogelijk te zorgen voor omleidingsroutes. Of nou ja, zoals hier dat het toch wel door kan rijden. Weliswaar onder wat moeilijkere omstandigheden. Maar het moet altijd wel eerst even erger worden voordat het beter wordt, dat is niet anders. Het gaat om bruggen die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Dat noemen ze ook wel de babyboomerbruggen. Volgens Rijkswaterstaat is er 1 miljard euro extra nodig per jaar. Het is nog wel allemaal veilig, zeggen ze. Een grote hek bij ROC Mondriaan. Medewerkers en studenten van de scholen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk kunnen niet bij hun bestanden. De boel zou afgelopen weekend gehackt zijn en werd vandaag ontdekt toen medewerkers niet konden inloggen. RTL Boulevard blijft voorlopig uitzenden vanaf het Mediapark in Hilversum. Dat laat het programma aan NH Nieuws weten. RTL Boulevard kwam eerst vanuit een studio aan het Leidseplein in Amsterdam... maar vertrok daar vanwege bedreigingen na de aanslag op Peter R. de Vries. Het is onduidelijk of en wanneer RTL Boulevard terugkeert naar Amsterdam. En als daar een groep inwoners van Amsterdam-West ligt... hangen alle straten daar vol met regenboogvlaggen. Het heeft te maken met een flatbrand daar vorige week. Die werd vermoedelijk aangestoken vanwege alle regenboogvlaggen in die flat. Bewonersorganisatie Queer Club West start daarom een actie. Brandstichten omdat er een regenboogvlag hangt, dat is een laffe daad. En we willen als Queer Club West dat er meer zichtbaarheid komt voor eh, de LHBTI-gemeenschap, ook in Stadsdeel West. De groep bewoners probeert nu zoveel mogelijk geld in te zamelen om allemaal regenboogvlaggen en posters te kopen. Die kan je dan gratis bij ze ophalen om ze op te hangen. Voor de crowdfundingsactie hebben we al eh, meer dan 400 donateurs. En bijna het dubbele opgehaald voor de campagne die we gaan voeren. De gemeente heeft ook al 1000 euro gedoneerd. Heb ik het weer nog? Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan ook mist ontstaan. Morgen droog, flink wat zon en 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte onderweg begint weer af te nemen. Wel nog een paar bijzonderheden in de regio. Om te beginnen op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Ook is het druk op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Haarlem-Zuid 6 kilometer en 20 minuten vertraging. De N202 Amsterdam richting IJmuiden. Er staat een file van 6 kilometer tussen Spaandam en de aansluiting met de A22. Komt daardoor politieonderzoek. De vertraging is een half uur. De N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem.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 Nothing but great music. Nashville Radio Show. uncomfortable in that suit Time to swap those high heels for your worn-in leather boots When was the last time you let your hair down? Gonna take you back to that honky tonk on the other side of town. Fill up your cup, don't look back. It's time to set you free. Might be a little rough around. Jill, you've been countrified. starting to have a little fun Looking good in your cowboy hat The process has begun See, we don't care what the world's thinking Yeah, you just need a little time sin. Fill up your cup, don't look back. Forget who you used to be. Might be a little rough around the edges, like our country music cranking. Line them up and knock them down. Whiskey's what I'm drinking. Turn it up to 11. Can you feel the connection? You know I won't be satisfied until you've been countrified. till you've been countrified En dat was Will Day. Dit is weer de National Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je. Iedereen van harte welkom. Ik zou zeggen, kruipen lekker bij. Bij die radio. En geniet gewoon van de komende twee uur. Ik heb weer van alles nog wat voor jullie uitgezocht. Dus ik hoop dat het allemaal weer gezellig gaat worden. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. We hebben natuurlijk weer een spotlight album. National Spiegelplaten. De digitale brievenbus. De maandartiest. Kortom van alles en nog wat. Tweede nummer in de show is zoals gebruikelijk Blue Glass Muziek opgericht in 2012 en drie jaar later alweer uit elkaar. Heel jammer, maar gelukkig hebben we hun muziek nog steeds. Dit is American Drive en A oh Willow Creek Dam. In the big pine woods on Willow Creek Mountain It's where I was raised to be a man It seems all the good things that's fond by my memories Are tied to that old creek land rumbles on Willow Creek Mountain. The saw still's alive from the tree. The water is rising on Willow Creek Mountain from the dam that descended had to be. Slow down the man that dams up the river. Down the man who drowned the life I've known. by Willow Creek black smoke is rolling off Willow Creek Mountain from the ashes that once was my home. They moved daddy's grave off Willow Creek Mountain to a strange ground that he's never known. In the cold waters cover Willow Creek Mountain, her beauty will fade with the land. The world won't remember Willow Creek Mountain or the price paid for progress of man. Slow down the man that dams up the river Damn the men who drowned the life I've known. Damn the world that's so ever changing. For it brought me up by Willow Creek. So damn the man that dams up the river. Damn the men who drowned the life I've known. the world so ever-changing. me Willow Creek me Willow Creek Lekker hoor, die bluegrass muziek. American Drive was dat met Willow Creek Dam. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Amerika. Eh, op 30 juli kwam de nieuwste single uit van Helle Kearns. Dit is de eerste single van haar nieuwe album dat Every Girl gaat heten en in december van dit jaar uit gaat komen. Ze heeft het nummer zelf geschreven en de boodschap is dat je wat meer van jezelf moet houden en je grenzen goed moet kunnen aangeven. En hoe dat klinkt hoor je in Nothing Left. Someone somewhere probably needs me. Who would I be to let him down? Ready to pick up whoever's calling too scared to think about. If I stop, am I still worth loving? Oh, so I'll get. in de show. Helle Kearns met haar nieuwste single en die heet Nothing Left. Hoe bijzonder is het dat je in de jaren 70 een dikke pophit scoort met het nummer Kiss You All Over. Maar na diverse wisselingen in de bezetting van de band doorgaat als een country formatie. Dat gebeurde in de band waar J.P. Pennington het enigste originele lid nog is. Dit is Exile met... give me just one chance? Maybe we can make a no reason why you and me can't get it back together like it used to be. Give me, give me, give me just another try. I can't have you, I'm gonna die. Give me one more chance. Give me one more chance. Do you remember? Exile was dat uit 1984 met Give Me One More Chance. En dan is het nu tijd geworden voor eh, het meest voorkomende muziekinstrument volgens mij in de country en de bluegrass muziek, de banjo. Dit is Rascal Flats. en Banjo. Hoe leuk is het dat er in de Nederlandstalige muziek ook steeds meer aandacht besteed gaat worden aan de countrymuziek.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 Al is die kans voor mij dan al hoe ze klein. Ik wil bij je zijn. toch Django Wagner en Ik wil bij je zijn. Je hebt wat muziek te goed natuurlijk nog van onze maandartiest. En daarvoor gaan we naar 2001. We maken even een stapje vooruit in de muziek van Jodie Messina. Ze bracht in 2001 het album Burn Een album dat wederom eh, geproduceerd werd door Byron Gallimore en Tim McGraw. En met de laatste nam ze ook een duet op dat je op het album terug kunt vinden. En dat is Bring on the Rain. Dit is de Nashville Maandartiest. It's almost come and gone Can't imagine what else could go wrong Sometimes I'd like to hide away Somewhere and lock the door A single battle lost but not So bring on the rain It's almost like the hard times circle round A couple drops and they all start coming down Yeah, I might feel defeated And I might hang my grote fan van Willie Nelson. En dat bewijst hij in het volgende nummer. Waar hij bijgestaan wordt door Willie's zus Bobby, de zoon van Willie Lucas en Micah en Courtney Marie Andrews. Dit is Willie's birthday song. It's a song we wrote for a good friend of ours. We all feel he's done a lot for us. A lot for the world. I Hope you enjoy it. I'd love for you to sing along. joint. It's Willie's birthday. Wipe away all of your tears. Well, the world's gone crazy, but we still got Willie and all the good things he's done for us here. It was 75, the time of the preacher, when the red-headed stranger appeared. Rode into town, blue eyes are shining. Willie and all the good things he's done for us here. uit Nederland. was Maartje. En Remember the Rain Country uit Nederland. We gaan nu naar 2016 voor één van de mooiste nummers van Trace Atkins, vind ik zelf. This is Jesus and Jones. Country Superstars Radio, Nashville Radio Show. I'm the last one standing every Saturday night. All the rights feel wrong. Wrongs feel right, but every Sunday morning I see the light again. another town to paint just down the road. Man, it's a game that I can't win. I need to find a little middle ground between and settling down. Will I go from to drown, lost to found, stone cold sober to just plain stone? Trying to live between Jesus and Jones. I wish I could find a gear between White Lightning and John 3.16. But girl, I can't promise anything right now. All I can say is I want to change and I'll keep the faith that you'll take the and calm this crazy down. I need to find a little middle ground between and settling down. from to drown, lost found, stone cold sober to just plain stone. Trying vriend en legendarische countryzanger George Jones. Dit was Trace Atkins met Jesus and Jones. We gaan naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Engeland. Vorig jaar bracht Bob Fitzgerald zijn debuutsingle en debuutalbum uit. Deze uit South Wales afkomstige countryzanger heeft een voorliefde voor de nieuwe country. En dat hoor je goed. Een lekkere stevige country beat en knipoog naar de country uit de jaren 90. En dat hoor je allemaal op Big. one of us has a hard time We'd be lying if we say that we don't We're running this that way Trying to find a good way of keeping up and keeping afloat On the 365 we duck and dive All doing what we think we ought But you can't find it there Just pulling up a chair Find it dancing with the devil's daughter Gotta take time, make time Each and every way too late. Dat was Bob Fitzgerald met Big in onze digitale brievenbus. En in het volgende uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers die wij binnengekregen hebben via info.nashforradio.nl. Gaan we nu naar het Spotlight album. Dat is het debuutalbum van de band West of Texas. En dat album heet Heartache, Hangovers en Hunky Tanks. De band werd in 2003 opgericht, maar het duurde tot 2010 voordat er muziek werd opgenomen. Het album begon toen als een EP met drie nummers. Maar het zou oorspronkelijk een volledig album worden, maar door de gezondheidsproblemen van Jerry Sin, de zanger van de band, ging dat niet door. Maar dat is dus dit jaar een feit geworden. West of Texas dus, met twee nummers. Eerst My Whiskey Life en daarna Darling, How You've Changed. Dit is het Nashville Spotlight Album. You came to me when no one else would. It just tasted my lips cures my every pain. And when that last drop of amber waves comes crashing down on me... Well, I find myself in a bliss I've never known. It was a bottle's kiss that would lay me alone. There was a time when I didn't touch the stuff, and that's when that whiskey river ran dry. Well, I tried, tried grin. It was the devil's horns that wrapped his grin. And when he laid his hands upon my head and my lips hit that glass of sin, well, I found myself in a bliss I've never known. It was a bottle's kiss that wouldn't leave me alone. There was a time when I didn't touch the stuff, and that's when that whiskey river ran dry. just to think about what I missed without Jim, Jack, and Jameson. You were the best thing. You were the best thing. You were the best thing in my whiskey life. Dit is het Nashville Spotlight Album. van honky tonk, western swing en traditionele country muziek. Dat is het album Heartache, Hangovers en Honky Tonks van de band West of Texas. We gaan nu naar 1998 en we blijven nog even lekker honky tonken. Dat doen we met Heather Miles. Dit is You're Gonna Love Me One Day. radio show, robbing the vault of more golden classics. Everybody knows you've been stepping on my toes, and I'm getting pretty tired of it. You keep stepping out of line and i messing with my mind. If you had any sense, you'd quit. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. I keep a working every day, all you wanna do is play. I'm tired of staying out all night. Well, I'm a coming unglued from your funny little moods. Now, honey, baby, that ain't right ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. for packing up my clothes. Nearly everybody knows that you're still just a putting me on. But when I start a walking, gonna hear you start a squawking and a begging me to come back home. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only daddy that'll walk the line. Ook een artiest wiens muziek zo herkenbaar is. 1968, Waylon Jennings en Only Daddy That Will Walk The Line. En we gaan nou even lekker meezingen. Dat doen we eh, met een nummer uit 1975. Dit is Billy Joe Spears en The Blanket on the Ground. of a blanket on the ground. Remember back when love first found us?